Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Supporters van zich hadden misdragen tegenover de politie van Augsburg. Agenten werden bekogeld met flessen en vuurwerk. En toen supporters daarna in de bussen naar het stadion werden gebracht... ging het dus opnieuw mis. De schade loopt in de duizenden euro's. De man die vorig jaar vier mensen doodreed bij een festival in Texas is veroordeeld tot levenslang. De man van 23 maakt geen kans op een voorwaardelijke vrijlating en moet de rest van zijn leven de cel in. De Texaan reed in maart vorig jaar met hoge snelheid door een afzetting in het centrum van de stad Austin. Maar toen het tech- en mediafestival South by Southwest aan de gang was. Bij de aanval, aanslag kwam ook een man uit Amsterdam om het leven. Er vielen meer dan 20 gewonden. De groep van ongeveer 50 vluchtelingen die weigerden om te overnachten in een sporthal in Goor brengt daar toch de nacht door. RTV Oost meldt dat de groep na langdurig overleg alsnog naar binnen is gegaan. De vluchtelingen waren ontevreden omdat ze al weken in sporthallen slapen en vrijwel geen privacy hebben. Een bus reed daarom weer verder, maar keerde aan het einde van de avond toch weer terug. Gisteren was de warmste 6 november ooit. In de beeld werd rond half 12 een temperatuur van 17,1 graden Celsius bereikt. Dat was sinds het begin van de metingen in 1901 nog niet voorgekomen op 6 november. Het warmste moment van de dag viel laat. De hele middag schommelde de temperatuur in de beeld tussen de 15 en de 16 graden. Maar doordat achter de regenbuien van gisteravond warme lucht zat, liep het kwik aan het einde van de dag nog een beetje op. Het weer, het blijft bewolkt en zacht met van tijd tot tijd regen, minima rond de 14 graden.